Thomassen met het NOS-journaal. De regeringsleiders van de Eurolanden zijn het eens geworden over noodhulp aan Griekenland. Het plan voorziet in een soort vangnet dat pas in werking treedt als Griekenland niet genoeg geld kan lenen bij banken. In dat geval is wel weer de instemming van alle 16 Eurolanden vereist om te beslissen over een eventuele lening. Wat de afzonderlijke EU-landen daaraan bijdragen is nog onduidelijk. De Eurolanden zien een belangrijke rol voor het Internationaal Monetair Fonds. Die organisatie moet streng toezicht houden op de Griekse aanpak van de schulden. Europees president Van Rompuy zei in Brussel dat hij hoopt dat het vangnet niet nodig zal zijn. De Griekse premier Papandreou zei dat hij tevreden is over de afspraken. De politie in Venezuela heeft de eigenaar van een televisiezender opgepakt vanwege kritiek op president Chavez. Het is de directeur van Globovision, de enige regeringskritische zender van het land. Op een bijeenkomst met internationale pers sprak hij onlangs over de beperkte vrijheid van meningsuiting in Venezuela. Het parlement vroeg de Venezolaanse justitie daarop zijn uitlatingen te onderzoeken. Hij werd opgepakt op een vliegveld in het noorden van het land. Volgens justitie heeft de zender-eigenaar mogelijk een wet overtreden die Venezolanen verbiedt valse informatie te verspreiden die paniek kan veroorzaken. De tv-baas zegt dat zijn arrestatie een nieuwe poging is van Chavez om critici de mond te snoeren. De Consumentenbond vindt dat de banken te veel rekenen voor diensten zoals pinnen in het buitenland en het aanvragen van een extra creditcard. De bond roept de consumenten op om te klagen en een tegenprestatie te eisen, zoals rente op hun betaalrekening. De banken zelf weerspreken de beschuldiging. Ze zeggen nog altijd tot de goedkoopste van Europa te behoren. Het weer verspreidt over het land wat regen en minima van een graad of 8.